De twee tunnels hadden eigenlijk begin vorig jaar al helemaal open moeten gaan... Maar dat lukte niet omdat de veiligheidssystemen geregeld op hol sloegen. Daardoor kon de weg alleen open als er permanent één baan dicht bleef en ook mocht er niet harder worden gereden dan 70. De afgelopen maanden waren de tunnels helemaal afgesloten om een heel nieuw veiligheidssysteem af te bouwen en dat te testen. De vertraging van bijna twee jaar heeft minimaal 30 miljoen euro gekost. Het is nog niet duidelijk of de installateur van de systemen daarvoor moet opdraaien of Rijkswaterstaat. Een meerderheid van de gemeenteraad van Enschede is voor een nieuw vliegveld bij de stad. De drie grootste fracties vinden het goed voor de economie als de voormalige vliegbasis weer een vliegveld wordt, bleek bij een commissievergadering. Ze hebben wel vragen over de geluidsoverlast en ze maken zich er zorgen over dat er nog geen exploitant is. Voorafgaand aan de vergadering demonstreerden een paar honderd mensen tegen het nieuwe vliegveld. Onder hen waren ook inwoners van de Duitse plaatsen Nordhorn en Bad Bentheim, die onder de aanvliegroute liggen. Over twee weken neemt de gemeenteraad van Enschede een definitief besluit. De Iraanse kustwacht heeft in de Perzische Golf vijf Britten opgepakt. Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waren de vijf op weg van Bahrein naar Dubai. Mogelijk zijn ze per ongeluk in Iraanse wateren terechtgekomen. De arrestatie was vijf dagen geleden en ze zitten nog steeds vast. De Britse minister Miliband hoopt dat de kwestie snel kan worden opgelost. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist. Aan de grond kan het licht vriezen. Overdag eerst hier en daar bewolking, maar uiteindelijk breekt overal de zon door.